11 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Anderhalve meter afstand houden in bus, tram, trein en metro is onwerkbaar. Het openbaar vervoer vreest grote problemen wanneer de coronaregels worden versoepeld en meer mensen op pad gaan. De NS en het stads- en streekvervoer schrijven dat in een brandbrief aan minister van Veldhoven. De bedrijven pleiten onder meer voor mondkapjes en vragen om voldoende handhavers om ruzie tussen reizigers te voorkomen. Het OM erkent dat er de afgelopen weken zaken zijn geseponeerd... en zegt dat daarbij een enkele keer is verwezen naar corona. Het OM zegt ook dat corona in principe geen legitieme reden is... om een zaak te seponeren. Er wordt nu gewerkt aan landelijk beleid. In en rond Deventer zijn 24 mensen aangehouden... in een groot onderzoek naar fraude via WhatsApp. Dat is die zogenoemde vriend-in-nood-fraude... De verdachten zijn tussen de 15 en 40 jaar. Ze worden verdacht van computervredebreuk. Wetenschappers in dienst van het Amerikaanse leger hebben een nieuwe coronatest ontwikkeld... die een infectie moet kunnen vaststellen voordat iemand besmettelijk is... en de ziekte verder kan verspreiden. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Sudan stelt genitale verminking van vrouwen strafbaar. Wie een vrouwenbesnijdenis uitvoert of erbij betrokken is... kan drie jaar cel krijgen... In Sudan zijn volgens de Verenigde Naties bijna 9 op de 10 vrouwen tussen de 14 en 49 jaar besneden. Bij voetbalclub FC Keulen zijn drie coronabesmettingen vastgesteld. De besmette medewerkers zijn voor 14 dagen in thuisquarantaine gegaan. De club noemt geen namen. Sinds gisteren worden alle spelers in de Duitse eerste en tweede divisie van de Bundesliga getest. Dat is onderdeel van het plan waarmee het seizoen mogelijk kan worden hervat. Het weer, vannacht nog een enkele bui en 7 graden. Ook morgen eerst buien, later opklaringen en meer zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.